Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Komende week legt het streekvervoer opnieuw een aantal dagen plat. Woensdag en vrijdag legt het personeel het werk neer om een betere CAO af te dwingen, zegt vakbond FNV. De bond kondigt een hele reeks stakingen aan als het niet lukt om met de werkgevers afspraken te maken over meer loon en een lagere werkdruk. Twee weken geleden legde het personeel ook al vijf dagen het werk neer, maar dat leidde niet tot resultaat. Onder de CAO-streekvervoer vallen zo'n 13.000 mensen. In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is het twee dagen na de bestorming van het parlement rustig op straat. De binnenstad is nog altijd afgesloten en veel winkels zijn dicht, net als tankstations. Daardoor staan er lange rijen bij de pompen die wel open zijn. Turkije is in de meeste provincies gestopt met het zoeken naar overlevenden. Alleen in de zwaar getroffen provincies Karamanmaraş en Hatay wordt nog gezocht naar overlevenden. Volgens de Turkse reddingsdienst worden er in zo'n 40 gebouwen nog naar mensen gezocht. De aardbevingen van twee weken geleden hebben in Turkije meer dan 40.000 mensen leven gekost... en het dodental loopt waarschijnlijk nog op. In Hatay werden gisteren nog twee mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In de eredivisie heeft Ajax thuis eenvoudig gewonnen van Sparta. Het werd 4-0. De Amsterdammers blijven daardoor tweede op drie punten van koploper Feyenoord. PSV staat zes punten achter Feyenoord. De club uit Eindhoven speelde met 2-2 gelijk bij FC Utrecht. Go Ahead Eagles won thuis met 2-0 van FC Twente. En Heerenveen won met 2-1 bij Cambuur in Leeuwarden. De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft het ABN AMRO Open in Rotterdam gewonnen. De nummer 11 van de wereld versloeg in Ahoy de Italiaan Yannick Sinner in drie sets. Het was de 50ste editie van het toernooi in Rotterdam. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur dan naar een graad of 5. Morgen bewolkt en droog met hier en daar wat zon. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt morgen een graad of 12.